Zes uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Een meerderheid van het personeel in de Haagse ziekenhuizen... gaat akkoord met de sluiting van het Bronovo ziekenhuis. Onder meer de ondernemingsraad en de medische staf... hebben al gereageerd op de plannen in een geheim rapport... dat eerder uitlekte. Daaruit blijkt dat het Bronovo wordt opgeofferd... om de twee andere ziekenhuizen van het Haaglanden Medisch Centrum... een betere toekomst te geven. Bij de betrokken partijen zijn wel zorgen of de sluiting niet te snel gaat... Over een half jaar zou het Bronovo al in de weekenden dicht moeten. Internetzoekmachine Bing werkt niet langer in China. Volgens de Financial Times heeft de Chinese regering de opdracht gegeven... om de zoekmachine van Microsoft te blokkeren. Een reden wordt niet gegeven. De afgelopen jaren zijn in China onder meer Facebook, Instagram en Twitter geblokkeerd. Google trok zich in 2010 terug uit China uit onvrede over de censuur onder de Chinese regering. Bij een brand in een staakcaravan op een camping in Meerlo in Limburg is een dode gevallen. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie nog niks zeggen. Rond middernacht kwam de melding binnen van een brand aan de Peshweg waar de camping ligt. Tijdens het blussen werd het lichaam ontdekt. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. En van alle EU-landen wordt er in Nederland door mensen tussen de 17 en 74 jaar het vaakst online iets opgezocht over gezondheid. Dat meldt het CBS. 72% van alle Nederlanders in deze leeftijdscategorie heeft een zoekopdracht gedaan. Voor de hele EU ligt het gemiddelde op 52%. Vaak wordt er gezocht naar ziektes, kwaaltjes, leefstijl of medicijnen.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 couldn't believe what I jou. Je bent zoveel op internet. www.zfmzandvoort.nl tonight. Come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 I met you in the summer. op 106.9 CFFM 神，哈哈。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 me go. No.